De politie noemt het levensgevaarlijk om zulke hoeveelheden in een woonwijk op te slaan. De partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. De recherche onderzoekt de zaak verder. Dit jaar geldt er vanwege de coronapandemie weer een vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw. Dat moet voorkomen dat de ziekenhuizen nog zwaarder worden belast. Alleen licht vuurwerk mag worden afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. Het kabinet houdt er rekening mee dat iedereen volgend jaar na de huidige boosterronde... nog twee boosterprikken tegen corona nodig heeft en in 2023 tenminste nog één. Minister De Jonge gaat samen met het RIVM zo goed mogelijk in kaart brengen hoeveel vaccins er nodig zijn. In de tussentijd worden er nog eens 6 miljoen extra Pfizer-doses besteld. Het zou dan gaan om een vaccin dat is aangepast aan de Omicron-variant. In Parijs wordt het vanaf vrijdag weer verplicht om een mondkapje op straat te dragen. Wie dat niet doet riskeert een boete van 135 euro, heeft het stadsbestuur besloten. Parijs voert de maatregel in vanwege het oplopende aantal besmettingen in Frankrijk. De afgelopen dag registreerde het land meer dan 200.000 positieve coronatests op één dag. Het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. De omstreden onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland is klaar voor gebruik, heeft de Russische president Poetin nog eens benadrukt. Het gas kan snel geleverd worden en dat zal in Europa leiden tot lagere gasprijzen, zei hij. De leiding werd al in september voltooid... maar Duitsland en de Europese Unie moeten de ingebruikname nog goedkeuren. Het weer, vannacht droog en het blijft warm, 10 tot 13 graden.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 that Christmas feeling does my heart so much good. Christmas. Here's to the ones I hold dear. May you have that Merry Christmas feeling all through a happy Christmas allemaal een eigen charmes. Oh, het kriebelt in mijn buik. Als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een winters weertje. hele kerst ben Mijn hele kerst ben jij. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up. Get up. can change. la boita desde que te perdí y e nunca entendí por qué.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 Everybody but your dog, you can love fuck off. ZFM. ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.